Daarbij maken hackers een website onbereikbaar door die te overspoelen met data. De website is vorig jaar door lokale GroenLinks-fracties opgericht... voor mensen die willen klagen over geluidsoverlast en schade door vuurwerk. De klachten worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Sinds zondag zijn er tienduizenden klachten binnengekomen. De beheerder van het meldpunt weet niet wie er achter de cyberaanval zit. In Duitsland zitten veel asielzoekerscentra overvol. Het aantal verzoeken steeg van 19.000 in 2007 tot meer dan 100.000 dit jaar. De asielzoekers komen onder meer uit Tsjetsjenië, Syrië en Afghanistan. Door personeelsgebrek bij de Duitse overheid is de wachttijd voor een beslissing nu acht maanden tot meer dan een jaar. In Berlijn zijn leegstaande scholen en overheidsgebouwen voor noodopvang voor asielzoekers ingericht. Ook Nederland kampt met een tekort aan opvangruimte voor asielzoekers. Maandag werd bekend dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers weer honderden asielzoekers in Kamp Zeist wil onderbrengen. Jon Daal Thomasson wordt de nieuwe trainer van Roda JC. De Deen komt over van Excelsior en volgt de ontslagen Ruud Brood op. Thomasson is een half jaar actief als hoofdtrainer. Als speler kan hij bogen op een lange carrière. Zo speelde hij onder meer voor Herenveen, Feyenoord en AC Milan... en kwam hij meer dan 100 keer uit voor Denemarken. Met Excelsior staat hij in de Jupiler League op de zevende plaats. Thomasson tekent in Kerkrade voor 3,5 jaar. Het weer soms zon, op de meeste plaatsen droog en het is zo'n 7 graden. Vannacht regen. Morgen overdag ook periode met regen. Het wordt dan 9 graden. En de wind wordt aan zee stormachtig, kracht 8, uit zuidelijke richting.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 We kissed on the corner, then danced through the night. ZFM wenst je fijne dagen. Het gebeurde op 12 december. We waren aan het rekenen en ik was al klaar. Dat de meeste zijn de pen en wanneer Wij mogen het kerstspel spelen dit jaar.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 Winterse 50. De Winterse 50. Nummer 32. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straat kunnen vergeten. Waarom zit er nu een ander op een stoel? Ik ben zo eenzaam hier in die koude keelcel. Kun jij nu niet begrijpen wat ik voel? Nu zit je bij de kerstboom met een ander. De kinderen die zingen spelen nacht. Ja, stil zal het voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen kregen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch gauw iets thuis.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 Bells will be was misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship Annie opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there with you. winter in America is cold. And I just keep growing over. I wish I could have known that I would love to leave love in alone. I've learned something of love. I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone.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 So let's dissemble it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love. nacht, onveilige nacht. Alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige fonduavondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven? U wilt weten hoe u dat kunt voorkomen? Kijk dan op brandwonden.nl. De Brandwondenstichting wenst u veilige feestdagen. It's winter red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over, swans are floating by, smoking chimney tops. Am I dreaming? There's a silky moon up in the sky. Yeah, children are fantasizing. Grown-ups are standing by. What a super feeling! Am I dreaming? Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad.